Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie is zeer geschrokken van de kogelbrief die VVD-fractievoorzitter Zelstra heeft ontvangen. De minister noemt het onacceptabel als mensen op deze manier het politieke debat willen beïnvloeden. Hij zegt dat hij de afgelopen maanden ook andere bedreigingen van politici heeft gezien. Van der Steur gaat ervan uit dat de politie op zoek gaat naar de daders. VVD-leider Zelstra vertelde eind van de middag dat hij een kogelbrief had gehad. Naar eigen zeggen vanwege zijn standpunt in het debat over vluchtelingen. Zelstra zei dat hij niet wijkt voor gekken die kogelbrieven sturen. Een bijeenkomst voor inwoners van Harlingen over de opvang van asielzoekers is afgelast. De reden is dat enkele leden van de Nederlandse Volksunie hadden aangekondigd dat ze naar Harlingen zouden komen. De burgemeester zegt dat een normale dialoog met inwoners niet mogelijk is als er NVU-leden aanwezig zijn. Een bijeenkomst over vluchtelingen in Wormerland is vanavond wel doorgegaan... ondanks dat daar vannacht de auto's van de lokale GroenLinks-leider en zijn vrouw in brand werden gestoken. Mogelijk heeft dat iets te maken met de bijeenkomst van vanavond. Twee Franse piloten die 20 jaar de cel in moeten in de Dominicaanse Republiek zijn gevlucht naar Frankrijk. De twee waren veroordeeld voor drugsmokkel, maar zaten nog niet in de cel omdat ze in hoger beroep waren gegaan. De Franse piloten werden in 2013 gearresteerd omdat er in hun toestel 26 koffers met cocaïne waren gevonden. Ze hebben altijd gezegd dat ze niets met de drugs te maken hebben. PSV heeft de vierde ronde bereikt van de KVB-beker. Tegen SC Genemuiden werd het 6-0. PSV kwam al snel op 1-0. De vijf andere doelpunten vielen pas vanaf de 60ste minuut. Het weer vanavond en vannacht vooral in het noorden helder en lokaal kans op mist. In het zuiden kan het regenen.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 symbol of faith. And when someone else instead of me always seems to know the way. Lovely Day wordt het. Het ziet er goed uit. 13 graden, bijna. Geen kans op regen. 25 oktober. We zijn beginnen, begonnen met Bill Withers. Lovely Day. Studio Rio Edition. 25 oktober dus. Wat is er allemaal gebeurd op 25 oktober? Take My Breath Away. Van de film Top Gun natuurlijk. Die bereikt de bovenste plek in de top 40. Heeft er één weekje gestaan. Eh, de magnetron is uh, andere publiek, aan het publiek gepresenteerd. Het eerste elektrische polshorloge wordt verkocht in New York. Yoko Ono maakt bekend dat ze zwanger is van John Lennon. Beatles gaat als, eh, voor het eerst een uh, buitenlandse tournee doen. En ook het Amerikaanse publiek maakt kennis met de Rolling Stones. Mijn naam is David Habig. IFM Jazz. Kaleidoscopio. introductie van Windows XP. Blijkbaar vrij populair, want wij gebruiken het hier nog steeds. En eh, Sony stopt in 2010 met de Walkman. Oh, daar heb ik een hoop van versleten. We gaan verder met Glenn Hansard, Her Mercy. through the hours and you're doubting you're given powers and when you're ready for her mercy and you're worthy it will come when you're sneaking round the back door and she's waiting when you're ready for her mercy and you're worthy, it will come when the birds are just tuning up still and the dawn breaks on your windowsill and when you're ready you're broken, when your heart is finally open, when you're down, down in trouble, when you're lost among the rubble. Well, there's sugar on the old spoon Let's do that two step around your John Middleton, percussionist, en Roy Pfizer. Oh, I want your love. Every night, John and Roy. Oh, I want your love. Every night. Every night. lay your body down. Mexico, mine. to mine. On that cool dark morning. On that cool near stem. Dus we gaan verder met uh, Beers Den Above the Clouds of Pompeii. Dit is een wel een bekender nummer. Eh, niet zo nieuw meer. Above the Clouds of Pompeii. built our home out on the slopes Pompeii beneath she lay above And how she haunted our home How she haunted our home And you were a god in my eyes Above the clouds, above the skies You were a god in my eyes lives underground. Said just don't they look at peace? Sometimes I wish that was me. And I was the son you always had, tugging at your coat while you were sad. I was the son you always had. Yeah, I was the son you always had. much as you. So my father and my son, as you end what she's begun, you'll lie patient by her side. With roses red, come lilies white. to understand flowers slipping from your hand. I was too young to understand I was always too young to understand. Always too young to understand. The flowers sleeping in her hands. Always too young to understand. Always too young to understand. Angela Moira die is hier voor mij wel eens in de studio eh, geweest... bij Alternative FM op donderdagavond. Ja, Jaap krijgt een hoop voor elkaar. En daarna is ze ook bij eh, de beste singer-songwriter geweest. En ze is inmiddels verhuisd naar Amerika. Of Californië of zo. het gaat toch wel erg goed met haar. Little Town by the Sea. Zaankanter, hè? some savings and a husband. Zandvoort dus ook best wel veel te vinden. Voor mij een van de eerste clips heeft ze hier in Zandvoort ook opgenomen. Eh, maar ze is Saanse en ik kom ook uit Zandam. Dus eh, ze speelde vaak in het eh, restaurant van de moeder. De keuken van Von. Dus, nou, u hoort het al, La Vie en Roos. Bert Kamvert. eventjes makkelijk gemaakt, Het leven van een roos, naar A Wonderful Life, Katie Malua. Here I go out to sea again. The sunshine fills my head. magic eigenlijk. We hebben een telefoongesprek tussen Lionel Richie en eh, Adele eh, weten te bemachtigen. Hello. Hello. Is it me you looking for? Ja, jammer Lionel. those eyes staring into my soul. You get that smile when I'm giving you my all. You're the brighter side of things, you're the lighter side of life, and all the joy that you bring is why I need you in my life. But can I call you home? You'll be mine and I'll be yours. I just wanna let you know. In my mind, I call you home. In my mind, I call you home. The only thing ever knew is that I'll never know. I've had my time and sun, and now I gotta go. You're the brighter side of things, you're the lighter side of life, and all the joy that you bring is why I need you in my life. But I can't you home oh. 찾아 dus dat was ook een beetje het grapje. Kelvin Jones. We gaan verder met Paolo Nutini met Autumn. Ja, dat is het inmiddels. Een beetje herfst. bomenkleuren Oh, mooie kleur. Ik ben ook een beetje fotograaf. Dus. Autumn leaves under frozen souls Hungry hands turning soft and old my hero cried as we stood out there in the cold like these autumn leaves I don't have nothing to hold handsome smile wearing handsome shoes too young to say though I swear singing while he sits there in his chair. And let these autumn leaves float around. fish don't cry. My little fish don't cry. Autumn leaves have faded now. That's my I lost. Well, I found somehow. Cause you still these autumn leaves Oh, these autumn leaves Oh, these autumn leaves Are yours tonight nu een beetje in de hersfeer. En we gaan verder met de eh, September Fields van Tracy Ford. Thank you. in their fancy cars and their limousines. high in the Rockies under the evergreens. I know when i and I don't wanna waste more time. I'm in a New York state of mind. Cause I'm in a New York state of mind. Mm ja, New York State of Mind. Uh, Max featuring Pony. We gaan verder met M from Merrill's. This time you and me. This about you and me. I'm sleeping. Again and again I'm being chased.